Freddy van met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer reageren verdeeld op het kabinetsbesluit om ABN AMRO in etappes naar de beurs te brengen. SP-leider Roemer noemt de verkoop van de bank een historische vergissing. Hij denkt dat de staat er miljarden euro's bij inschiet. En ook ChristenUnie en GroenLinks vinden de beursgang te vroeg en willen een onderzoek naar alternatieven. D66 spreekt van een prima besluit, omdat de overheid niet moet bankieren. Ook de regeringspartijen VVD en PvdA zijn positief. In Colombia heeft de FARC het bestand opgezegd dat de rebellengroepering zelf eenzijdig had afgekondigd. Aanleiding is een aanval van het leger. Daarbij zijn 26 strijders van de FARC gedood. De beëindiging van de wapenstilstand betekent niet dat het vredesoverleg in Cuba wordt afgebroken. Het gewapende conflict in Colombia duurt al tientallen jaren en heeft aan meer dan 220.000 mensen het leven gekost. In Turkije zijn tientallen zakenmensen en politieagenten opgepakt. Die zouden banden hebben met de Gülen-beweging. Volgens president Erdogan wil die beweging de regering ten val brengen. Onder de verdachten zijn een voormalige hoofdcommissaris van politie en andere politieofficieren. Franse supermarkten mogen voedsel dat over de datum is niet meer vernietigen. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die supermarkten verplicht een bestemming te vinden voor overtollig eten. Het kan bijvoorbeeld worden geschonken aan een goed doel of worden gebruikt om energie op te wekken. En een dansvoorstelling op een begraafplaats in Alkmaar mag doorgaan, dat heeft de rechter bepaald. Een man uit Alkmaar was naar de rechter gestapt, zijn vrouw ligt op de begraafplaats. De rechter vindt dat de voorstelling geen afbreuk doet aan het karakter van de begraafplaats of de sfeer. De voorstelling is onderdeel van een cultureel festival. Hij wordt drie keer uitgevoerd. Het weer later vanavond en vannacht wat regen. Morgen trekt het gebied met wolken en lichte regen langzaam naar het zuiden. Voor en na die storing schijnt de zon geregeld en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij Muiden een file van 2 kilometer. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en de afrit Geldermalsen 6 kilometer. Ook op de A2 tussen Geldermalsen en Zaltbommel 4. De A20 Gouda Hoek van Holland. Een lange file tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Prins Alexander. Er staat daar 8 kilometer. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht en naar verwachting is de weg pas om 8 uur helemaal vrij.